Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft contact met Saif al-Islam, de zoon van de Libische kolonel Gaddafi. Saif zou na de gewelddadige dood van zijn vader vrezen voor zijn leven. Hoofdaanklager Moreno Ocampo van het strafhof zegt dat er via tussenpersonen gesproken wordt met Saif, die mogelijk in Niger zit. Moreno Ocampo benadrukt dat de zoon van Gaddafi onschuldig is, tot het tegendeel is bewezen door een rechter. Het internationaal strafhof vaardigde in mijn arrestatiebevel uit tegen Saif al-Islam wegens misdaden tegen de menselijkheid. De provinciale fractievoorzitters van het CDA zien in de kwestie Mauro Manuel geen reden om de samenwerking met de PVV op te zeggen. Blijkt uit een rondgang van de NOS. fractievoorzitters vinden dat de gedoogconstructie losstaat van de discussie over Mauro. Over het lot van Mauro zelf zijn de CDA-fractievoorzitters ongeveer gelijk verdeeld. En ook zijn er provinciale fracties die zich niet over de kwestie willen uitlaten. Morgen is het CDA-congres waarop de kwestie Mauro zal worden behandeld. Op Utrecht Centraal wordt vandaag het grote blauwe bord met vertrektijden verwijderd. Na de avondspits wordt het 7 bij 6 meter grote bord strookje voor strookje afgebroken en naar het Spoorwegmuseum gebracht. Het 3000 kilo wegende bord heeft 23 jaar dienst gedaan op Utrecht Centraal en wordt vervangen voor beeldschermen. Moederbedrijf Swedish Automobile verwacht dat Saab de productie begin volgend jaar weer opstart. Vanochtend werd bekend dat Saab wordt overgenomen door twee Chinese investeringsmaatschappijen. Pangda en Yangmen tellen 100 miljoen euro neer voor Saab... onder voorbehoud dat alle betrokken partijen zoals de Chinese en Zweedse overheid akkoord gaan. Topman Victor Muller van Swedish Automobile zegt dat hem gevraagd is betrokken te blijven bij de autofabrikant... maar onduidelijk is nog in welke rol. Volgens Muller hebben de investeerders gegarandeerd dat de productie in Zweden blijft en niet naar China gaat. Dan het weer, vooral in het westen en noordwesten bewolkt. In het noorden is de graad of 14, in het zuiden 17. Morgen veel sluierbewolking, maar ook af en toe zon. Het is dan 16 graden. Dit was het... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad langs de files op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Hoevelaken 4 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Noord en Knoop en Kleinpolderplein 12 kilometer.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 En daarvan eh, aflevering 43 vandaag. 28 oktober 2011 is de uitzenddatum daarvan. Deze week in de lijst gewoon weer 40 platen. Daarvan 21 stijgers zijn, 3 zittenblijvers, 13 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. En de eerste daarvan vinden we straks eh, meteen op nummer 40 van die drie binnenkomers. Maar dan moeten natuurlijk ook wat platen uit. Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger na 18 weken. Don Omar, Danse Caduro na 15. En de Crystal Fighters, Splash na 14 weken. De goede week is het weer voor David Guetta. Nicky Minier, Turn Me On gaat 8 plaatsen omhoog. De snelste dalers, dat zijn de Gym Class Heroes samen met Adam Levine, Stereo Heart. 12 plaatsen zakken zij naar beneden. Genoteerd, Shakira en Pitbull, Rabiosa staat alweer 16 weken in de lijst van Europa. We beginnen onderaan de lijst. In Duitsland is deze man al bekend en wordt de single helemaal grijs gedraaid. Lon Raudet zat vroeger in de band eh, Metafix en samen met eh, Prestier Christier deed hij dat. Marlon Raudet was geboren in eh, Londen en groeide op met zijn moeder en zus in Sint-Vincent.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 Nummer 39, die slaan we even over vandaag. Shakira Pitbull Rabilsa zakt van 32 naar 39. Jim Pleasure's en Adam Levine Stereo hard zakken van 26 naar 38. Komen we dan op 37, Stefana Gabriella Germanotta. In 1986 werd zij geboren in New York en ze lijkt geboren voor het sterrendom sinds haar 22 e al te boeken als songwriter, zangeres en DJ. De eerste twee albums zijn enorme successen geweest. En eindelijk is ze dus een echte superster geworden, om het zo te zeggen. Stefana Gabriella Caramotta komt uit een welgesteld Italiaanse familie. Op haar vierde leert ze zichzelf al piano spelen. Vanaf haar e staat ze zelfs op het podium als zangeres bij de Pussycat Dolls. Op 20-jarige leeftijd strikt ze bij label Interscope een eh, contract en <laughs> schrijven ze onder andere nummers voor eh, de Pussycat Dolls. Twee jaar later gaan ze dan aan haar eh, eigen weg timmeren en maken ze haar eigen album. The Fame. En dat alles onder de artiestennaam Lady Gaga. Geïnspireerd door de Queen song Radio Gaga. De single Just Dance werd een groot succes. En nu zijn we weer vijf jaar verder. En vindt Lady Gaga het weer tijd voor een nummer 1 hit. Haar nou, laatste nummer 1 hit, Born This Way, die stamt trouwens alweer uit februari van dit jaar. Met You and I gaat de lady het gewoon weer proberen om bovenaan de lijst van Europa te komen. Nummer 37 nieuw binnen. Lady Gaga, You and I. It's been a long time since I came around. Been a long time but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. like whiskey when you me out Soul Year. 106.9 er toch over verbazen. Deze dame is pas 14 jaar oud, Birdie. En haar single Skinny Love in de tweede week omhoog van 39 naar 36. De hoogste binnenkomen deze week vinden wij op 35 de opvolg van Not Over You toont een hele andere kant van Kevin DeGraw. Naast het schrijven van een mooie ballad slaagde de Amerikaanse zanger er ook in om een uptempo nummer te maken. En dat is niet enige tegen, tegenstelling. In eh, Sweeder heeft de man namelijk geen gebroken hart meer, maar een echte vrouwenverslinder is het geworden.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 Flowrider en een eh, good feeling de derde week omhoog van, 23, eh, nee, van 35 eh, <laughs> naar 32. Onderaan de lijst op 40 komt nieuw binnen. Melon Raudet, New Age. In de 16e week zakt Shakira en Pitbull Rabiol van 32 naar 39. Een grote val naar beneden voor de Gym Clash Heroes. Adam Levine en Stereo Heart zak van 26 naar 38. Nieuw binnen Lady Gaga, You and I. Birdie, 14 jaar pas, hè, die meid. Skinny Love, nieuw binnen. Enfin, nieuw binnen, nee. Vorige week was dat nieuw op 39. Nu drie plaatsen omhoog naar 36. 35 nieuwe Gavin DeGraw, Sweeter. Op 34 de plaat die net een beetje dezelfde plaat is als eh, zijn vorige plaat. Enrique Iglesias, nu I Like How It Feels. Vorige keer was het natuurlijk I Like It. nu doet hij trouwens samen met Pitbull. Jean-Paul, Alexis Jordan, Got To Love You. In de 12 week zakken zij van 27 naar 33. Ryder Good Feeling in de derde week omhoog van 35 naar 32. En in de tweede week omhoog van 34 naar 31. Snow Patrol. This is everything you are. Zometeen ook voor jou staat uh, Living My Face Out Loud. Oftewel LMFIO Sexy and I Know It op nummer 29. You can't find the phone so you can call it off But it might be for the best You can't walk away anyway Because you've nowhere else to go Is he this? Is it a simple yes? Cause if you have to think, it's fucked Feels like you him more than he loved you And you wish you'd never met Don't kill love now Don't kill love Don't kill love now Don't kill love You've been up all night And the night before You've lost count of drinks and time your friends keep calling Worried sick And there's strangers everywhere this is how I roll.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 Een van de weinige Nederlandse bands die uh, in de Breakdown staat. Deze is van Within Temptation. Shut in the Dark gaat omhoog van 29 naar 27. ik gaat ze twee plaatsen omhoog van 28 naar 26. Willem naar voren van 29 naar 27. Ondertussen alweer 10 voor 4. Bijna jouw weekend. Eh, ja, bijna begin van jouw weekend, laat ik het zo zeggen. Ik heb nog drie platen voor je klaarstaan. Ik denk dat ik het net niet ga redden in het eerste uur. Maar ja, dan schrijf ik hem gewoon even door naar het eh, tweede uur anders. een tweede uur ook vol, bomvol hits. En natuurlijk de nummer 1 van Europa even voor de klok van 5 uur. Hier is Tidy en Leek.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 This ain't a game, you'll see You can put the blame tíramelo mami, sube, No game, no was met het eerste uur van de Euro Breakdown van deze week. Afgesloten op de helft met de nummer 21 Pitbull en Mark Anthony.